Bij winst maakt de ploeg ook een rondvaart en dan mag SBS als enige op de boot met de spelers en de technische staf. De NOS is teleurgesteld over de afspraken. De omroep zendt de huldiging wel rechtstreeks uit, maar zal het vooralsnog zonder gesprekjes met de spelers moeten doen. De NOS is nog wel met SBS in gesprek. Bij een zware explosie in een Pakistaans dorp aan de Afghaanse grens zijn zeker 10 doden en 90 gewonden gevallen. De oorzaak van de explosie in de regio Moghmand staat nog niet vast. Mogelijk was het een zelfmoordaanslag. In het gebied raken het Pakistaanse leger en de Taliban geregeld slaags met elkaar. Pakistan probeert de strijders te verdrijven, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Amerika heeft de spionnenruil eh, met Rusland in gang gezet. De tien Russische spionnen die vorige maand in de Verenigde Staten werden opgepakt... zijn op het vliegtuig gezet en zijn onderweg naar Moskou. In ruil daarvoor heeft president Medvedev gratie verleend aan vier mensen... die in Rusland vastzaten voor contacten met westerse inlichtingendiensten. Ze worden naar verwachting ook snel uitgezet. Het ministerie van Volksgezondheid wil niet meer meebetalen aan een project in Leidse ziekenhuizen. Hierbij worden patiënten die zich onterecht melden bij de spoedeisende hulp... meteen doorverwezen naar een huisartsenpost in het ziekenhuis zelf. Het project levert forse besparingen op, maar het ministerie vindt de tarieven van de huisartsen te hoog. Volgens de ziekenhuizen zijn ze zo duur omdat ze op de posten ook veel s'nachts en in het weekend moeten werken. Het weer eerst nog kans op een mistbank, verder veel zon.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 Wat Chet Baker kon, kan ik ook, dacht trompetist Nicholas Payton, trompet spelen en zingen. Maar de in 1973 in New Orleans geboren trompetist kan ook tegelijk de trompet en de piano bespelen. Dat trucje haalt hij vandaag niet uit, maar wel het zingen en trompetteren. Nicholas Payton met I'll Never Be The Same. One, two, ah, ah, ah. never be the same. Stars have lost their meaning for me. I'll never be the same. Nothing's what it once used to be. And when the songbirds that sing tell me it's spring, I can't believe their song. Once love was king, but kings can be wrong. I'll never be the same. There is such an ache in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. the same. There is such an ache in my heart, in my heart. Never be the same since we're apart. Though there's a lot that a smile may hide, I'll know down deep inside, I'll never be the same. Never be the same again. I'll never be the same. I'll never be the same. Gelukkig zijn er meer mensen in Zandvoort die van de schorre toon van alt-saxofonist Ul Bostik houden. Hij leefde van 1913 tot 1965 en maakte in 1939 bij het orkest van Lionel Hampton zijn eerste opname. Bostik ontpopte zich later als een ware R&B-saxofonist die echter ook zijn sporen in de jazz verdiende. En hij was van grote invloed op mannen als John Coltrane. De man met de harde beat en het schorre geluid overleed in het harnas tijdens een optreden met zijn band. Daarnet speelde hij Deep Purple, maar we doen er stiekem nog eentje. Earl Bostick met I'm Getting Sentimental Over You. so many girls, it's true. Me and pretty eyes are synchronized, it's working out at last. All it takes is just one glance. was de Amerikaanse zangeres Dee Bridgewater in 1994 in Parijs. Waar zij met onder andere trompetist Stefan Belmondo en tenorspeler Lionel Belmondo de song Pretty Eyes opnam. Nog maar een paar ogen. Engelenogen. Angel Eyes, gezongen door een bijzonder duo, namelijk de Engelse Cleo Lane en de Amerikaan Mel Tormé. Meer aanbeveling is overbodig. facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why. Mm-hmm. Dat was tenor-saxofonist Stan Getz, een van de meest romantische tenorblazers in de jazz. Nummer van zijn album Getz for Lovers, Little Girl Blue. Tijdens het WK voetbal erger, erger ik me zeer aan dat Maradona-moment van de NOS. Elke dag wordt er aandacht besteed aan dit zwaar over het paard getilde mannetje... tot alle hikjes, pasjes, lachjes en gelukkig nu ook tranen aan toe. Daarom lijkt het me nu tijd voor iemand die het echt verdient. Tijd voor het Ella-moment. Daarom voldoe ik weer aan mijn belofte wat vaker Ella Fitzgerald te draaien. Dit keer zocht ik een uniek album op. Ella, begeleid door de pianist André Previn, die later een eminent klassiek dirigent is geworden. Een beroemde song van de Gershwin Brothers. Het past niet helemaal bij deze dag, maar vooruit. A Foggy Day. stranger in the city. Out of town were the people I knew. I had that feeling of self pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. us. Dat was een van de vele big bands van Stan Kenton met I've Got the World on a String. Met een piano-intro van Stan Kenton zelf en verder soli van bassist Eddie Safransky, de trombonisten Kay Winning en Miff Sainz, Fido Musso op de en L. Anthony op altsax. Even een moment voor een Nederlands-Belgisch onder Trompetist Loet van der Lee componeerde samen met Johan Plomp de Amsterdam Shuffle. En speelde deze met zijn combo, verder bestaande uit Benjamin Herman op alt, Rob van Bavel piano, Martin Wind aan de bas en de Vlaamse Mimi Verderame op drums. more than love at first sight. I need a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I need a, a love that's only square. Can't seem to find that somebody, someone to care. The Sunday Kind of Love. een 1946 gepubliceerde song van onder andere Louis Prima... werd gezongen door de 21-jarige Amerikaanse zangeres en actrice Renee Olstead. Al vanaf haar achtste jaar is zij in films en reclamespots te zien... in 2004 maakte zij een jazz-cd waar ook dit nummer op staat. Ik kan op het nippertje nog een verzoekje inwilligen van een andere bekende zandvoerder. Een song van jazzbariton Johnny Hartman in the wee small hours of the morning.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 That's the time you miss her most of all. That's the time you Dat was CFM Jazz van zondag 4 juli. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maak er met z'n allen een mooie dag van. Het weer leent zich er echt voor. En natuurlijk is er volgende week weer CFM Jazz. Het oudste jazzprogramma op de Nederlandse radio. Dus zeg ik samen met saxofonist Carrie Campbell... We'll be together again. Eh, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eten.